Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De huurwet ligt onder vuur. Die wet ging afgelopen juli in en die komt uit de kalker van oud woonminister Hugo de Jonge. En het had goed nieuws moeten zijn voor mensen die op zoek zijn naar een eigen stikkie of juist al huren, vertelt mijn economiecollega Roland Muller. Er moesten meer huurwoningen komen en die moesten ook vooral betaalbaarder worden, zodat die voor meer Nederlanders eh, beschikbaar zouden worden. Eh, het belangrijkste punt daarin eh, is een puntensysteem voor het middensegment. dus iets wat boven de sociale huurwoning lag, maar wel iets ja, vaak wat minder royaal voor dan, de, dan de luxe appartementen bijvoorbeeld. Nou, voor dat segment is een puntensysteem het leven geroepen. En eh, ja, we zien nu de eerste effecten daarvan. En de president van de Nederlandse Bank zegt nu dat de wet verkeerd uitpakt. Er zijn juist minder huurwoningen en de huurprijzen zijn ook helemaal niet gedaald. Zo zouden verschillende huurders hun woningen te koop hebben gezet... omdat ze helemaal geen zin hadden in zo'n maximumhuurprijs. En we weten niet of het kabinet zich er iets van gaat aantrekken. Op het kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië is een boot met migranten omgeslagen. Twee mensen zijn omgekomen en 50 anderen zijn gered door de kustwacht. En die heeft het andere vaarverkeer bij Calais voorlopig stilgelegd. Een topbestuurder van Volkswagen die in China werkte is het land uitgezit. Omdat hij op vakantie in Thailand drugs zou hebben gebruikt. Het zou om wiet en cocaïne gaan en dat laatste is verboden in Thailand. En de politie van het land zou China daarover hebben getipt. Ja, slecht nieuws dan voor liefhebbers van de Apple Crisp Oat Milk Frappuccino, de Royal English Breakfast Latte en ook de Vanilla Sweet Cream Nitro Cold Brew. Ja, het menu van Starbucks gaat flink op de schop. Dat zegt de nieuwe topman van dat bedrijf. We have to reintroduce Starbucks to the world. We're fundamentally changing our marketing. We will simplify our overly complex menu, fix our pricing architecture, and ensure that every customer feels Starbucks is worth it every single time they visit. Ja, dat doet hij echt niet voor de lol, want de verkopen bij Starbucks zijn de laatste maanden gekelderd. Het weer er nog. Ja, let op als je de weg op gaat, want in een groot deel van het land hangt dichte mist. Vanmiddag trekt hij verder weg en is er vooral veel zon. Het wordt dan ongeveer een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land komt plaatselijk nog dichte mist voor. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam...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 Hele goede middag, luisteraars. let Zie je wel, ik dacht, er komt nog wat. <laughs> ja, dat dacht ik al. Een hele goede middag vanuit de Tolweg. ZFM, ik ben er weer. Na een weekje ziek zijn gaan we weer eh, gewoon flink met volle moed gaan we er weer tegenaan. En we maken er gewoon weer gezellig twee uurtjes van. Ja, en als de een ziek is, dan wordt de ander ook ziek. Zo werkt dat namelijk in je huwelijk. En eh, deze speciaal voor mevrouw. Ik hoop dat je gauw beter bent.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 En het is dinsdag 29 oktober van 2 tot 4 uur. Locatie pluspunt, Zandvoort Noord. Sting, Fragile. Diamond, geboren in 1941, is een Amerikaanse zanger en liedjeschrijver. Daarnaast acteerde hij in de film The Jazz Singer uit 1980... die hem de hit Love on the Rocks opleverde. Hij schreef nummers die bekend werden vanwege hun uitvoering... door andere artiesten, waaronder I'm a Believer van The Monkees... en Red Red Wine van UB40. Op 23 januari 2018 maakte de zanger bekend dat hij met optreden stopt omdat hij hem de ziekte van Parkinson is geconstateerd. Zijn concerten, die gepland stonden in maart van dat jaar, zijn geannuleerd. Achteraf bleek dat zijn allerlaatste concert was op 19 oktober 2017... in de 02 Arena van Londen. In oktober 2020 verscheen het bericht dat er een nieuwe album gaat verschijnen... op 20 november van dat jaar. Het album heeft de titel Classic Diamonds. Ik heb gekozen voor Kentucky Woman Sweet Carolina en Beautiful Noise. Veel plezier. live opname. We gaan door. dat was Niels Sedaka. Kunstgeschiedenis. Voor de kunst, voor de koers van de kunstgeschiedenis aan de hand van steden die ooit grote artistieke centra waren. Deze keer Cordoba en Salamanca. De middeleeuwen en de renaissance. De kosten zijn 10 euro, maar dan krijgt u wel koffie, thee en wat lekkers bij. En aanmelden kan via de balie 5740330. 5740330. En het is aanstaande zondag, 27 oktober, van 2 tot 4 uur smiddags. Locatie Juttershart, burgemeester Nawijnlaan, nummer 100. En ik ga door met ABBA. The Day Before You Came. house at eight because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was two. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt I must have. at half past two. And at the time, I never even noticed I was blue. I must have kept on dragging through the business of the day. Without really knowing anything, I hit a pie. frame the day before TV. There's not, I think, a single episode of. sound of rain the day before you came Het Sociaal Wijkteam, samen Zandvoort, is weer gestart met een inloopspreekuur. Deze maand bent u op donderdag, elke donderdag, van 9 tot 12 uur van harte welkom in het pand van Pluspunt, Vlemingstraat, nummer 55.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 kunt u altijd bij ons terecht. Wilt u juist bijdragen aan de hulp van anderen in uw buurt? Ook dat kan. Opnemen, dan kunt u contact opnemen met het wijkteam. Wij denken dan heel graag met u mee. Blueberry Hill, Vets Domino. found my thrill de beste zangers op zaterdag. Ja, dat is eh, een heel leuk programma, moet ik eerlijk zeggen. Soms zijn de liedjes een beetje te langzaam. Zoals de laatste week. Dat vond ik niet zo goed, moet ik eerlijk zeggen. Hoewel de kwaliteit van de zangers, daar wil ik niks op afdingen. Dat is best wel goed. Alleen de liedjes, dat was niet mijn keus. Ik ga toch terug nog eventjes en dat, eh, naar Tangerine. En dat is Dance with My Father. En dat is van een paar weken daarvoor. father Die Crawford. En de echte naam is Veronica Crawford. En die is geboren in 1952. Dat is een Amerikaanse zangeres. Grote bekendheid kreeg zij in 1979 toen zij mee mocht zingen... op de titelsong van het album Street Life van de Crusaders. Haar eigen commerciële doorbraak kwam een jaar later... toen haar vierde album Now We May Begin uitkwam. De ballad One Way, When Day I Fly Away werd een nummer 1 hit en onder andere België, Nederland en Groot-Brittannië. Pas na dit succes werden haar eerdere albums ook in Europa uitgebracht. Hier is Randy Crawford met One Day I Fly Away. gaan dansen... dan is er ook bij Pluspunt kan je lijn dansen. Onder begeleiding van een ervaren docent leer je de basis passen... en gaat het uitbreid met allerlei mogelijke variaties. Line dansen op verschillende muziekstijlen. De kosten bedragen 40 euro, maar het is per blok van 8 lessen. Aanmelden moet je dan wel doen via de balie 5740330. 5740330. En het is elke vrijdag van half 12 tot half 1. Locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. De Jackson, Blame It on the Boogie. Heaven on the boogie. alleen maar dan de boeien. Lekker door de kamer heen dansen. Ja, line dansen kan je ook. Maar je kan ook komen eten. Kom je ook eten. Gezellig eten met buurtbewoners. Geniet van een heerlijke verse maaltijd voor 10,50 per persoon. Inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Met de zandpoortpas is het maar 6 euro. Vooraf reserveren, dat moet u wel doen... 5740330. Voor meer informatie via Marieke Langeveld, m Langeveld langegevel. Nee, er staat veld, maar er staat ruimte tussen. Dat ziet er wel raar uit. m.langeveld, plus.zandvoort.nl. En dat is elke maandag en donderdag van 5 tot 7 uur. En locatie, pluspunt, Zandvoort Noord. En Kiki die zegt, I've got the music in me. no foolish dream. duidelijk. Hè? Ze hebt een de Dat is duidelijk. Dat laat ze duidelijk horen. Ja, geweldig. Ik ga de eh, eerste uur ga ik afsluiten met Doris D.